Jaren komen, jaren gaan, maar de liefde voor jou die blijft bestaan. Jaren komen, jaren gaan, ik hou het meest van jou, neem dat maar van Jongen, jij bent zo lief voor mij. Meisje, je maakt mij altijd blij. Al doe ik jou dan vaak verdriet. Kwaad zijn op mij kun je niet. Jaren komen Jaren komen, jaren gaan. Ik hou het meest van jou, neem dat maar van me aan. Jongen, jij bent mijn toeverlaat. Meisje, als jij maar met me praat. Al heb ik nog zo'n zwaar gemoed. Als jij er bent, is het goed Jaren komen, jaren gaan. Maar mijn liefde voor jou, die blijft bestaan. Ja.